Bubbering met het NOS-journaal. In Syrië zijn bij een aanslag drie Amerikanen doodgeschoten. Het gaat om twee militairen en een burger die als tolk fungeerde. Zeker drie mensen raakten gewond bij de aanval, onder wie twee Syrische militairen. De schutter is doodgeschoten. Volgens het Amerikaanse leger was hij lid van de islamitische terreurgroep IS. Maar het is niet duidelijk waarop de VS dat baseert... Het Syrische Observatorium voor Mensenrechten en lokale autoriteiten zeggen dat de aanvaller een Syrische militair was. Maar dat wordt ook tegengesproken door het Syrische ministerie van Binnenlandse Zaken. De grens tussen Cambodja en Thailand blijft voor onbepaalde tijd gesloten. Dat heeft Cambodja besloten. Sinds vorig weekend zijn er weer gevechten in het grensgebied tussen de twee landen. Cambodja en Thailand beschuldigen elkaar van bombardementen en beschietingen. De landen zijn het al meer dan een eeuw oneens over hun gedeelde grens. De Amerikaanse president Trump zei gisteren dat er na overleg een wapenstilstand was afgesproken. Maar Cambodja en Thailand ontkennen dat allebei. Een spookrijder heeft een flinke ravage veroorzaakt op de A58. Bij Moorgestel gebeurde een ongeluk. Eén persoon is naar het ziekenhuis gebracht. In totaal raakten zeven auto's beschadigd. Hoe de auto op de verkeerde weghelft terecht is gekomen is nog onduidelijk. En FC Groningen heeft, heeft ruim gewonnen van FC Volendam. In de Euroborg werd het 3-0. NEC en Telstar speelden vanavond gelijk. De wedstrijd in Velsen eindigde in 2-2. In de hectische blessuretijd werd van beide teams een goal afgekeurd. En vanavond wordt er nog meer gevoetbald in de eredivisie. PSV tegen Heracles is nog bezig. En rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Pek Zwolle en Fortuna Sittard. Het weer droog en helder. Het koelt snel af tot een graad of 4. Vannacht koelt het verder af en is er kans op dichte mist. Morgen alleen in het zuiden kans op wat zon. In de rest van het land blijft het grijs bij ongeveer 8 graden.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 Oftewel naar nieuwjaar 2026. En dat betekent ook eh, dat we in het eh, weekend eh, op zaterdagavond een beetje aangepaste program programmering hebben. Zoals het zo mooi heet, zo'n duur woord. Als opening horen we DJ Mouse al met iedere zaterdagavond. Hebben we samen gecomponeerd in de studio. En ja, ook plaatjes die opgestuurd worden, die draaien we deze maand wat vaker. Maar de volgende maand doen we dat niet meer zo vaak. Nou ja, hè. dat <laughs> mag officieel niet. Eh, het is nog niet eh, officieel uitgebracht. Dus eh, ja, mm, hè. Je begrijpt het wel een beetje. CFM Zandvoort, zaterdagavond. Jouw warming-up voor jouw stapavond. Onderweg zo meteen een kerstplaatje. Maar eerst hoor je hier DJ Mouzo. Met een track van hem. Saturday Night Vibes. Saturday Night Speakers Green. midnight on your number one. C C C C FM. FM. FM. Saturday at ZFM Zanfort. ZFM. The Nightwalk Main Stage. Nightwalk Main Stage. Right now on your favorite radio show, The Nightwalk Main Stage. body glowing bright Voor zaterdagavond de Nightwalk Mainstays. Ik heb even een beetje shownieuws voor je. Nou, misschien heb je het gevolgd, misschien ook niet. Maar eh, Marco Bosato die zal weer vaker te horen zijn... op de radiozenders van de NPO. Sinds zijn vrijspraak in de zedenzaak... radiozenders van andere mediabedrijven hebben de manier... waarop ze omgaan met de Borsato's muziek niet veranderd sinds de uitspraak. Ik bedoel, ik hoor het nog steeds op de radio. En van de week las ik een berichtje van... Eh, ja, allemaal een beetje bullshit, want je draait ook Michael Jackson... En als er iemand ooit eh, beschuldigd is, zelfs na zijn dood nog steeds... Is het, eh, is het Michael Jackson, zo zijn er nog veel meer mensen. Bill Cosby is er een van, daar begon het allemaal mee, jaren geleden. Die werd ook beschuldigd. En eh, ja, heel eerlijk, ik kijk nog steeds graag naar de Bill Cosby Show. Dus het is natuurlijk maar hoe je het bekijkt. Maar meer muziek van Marco Borsato. Nou, niet in dit programma, want hij heeft nou niet echt platen gemaakt... die in dit programma passen. Maar laten we eerlijk zijn, het is een beetje bullshit allemaal. Een beetje schijnheilig om ineens allemaal weer eh, Marco Bozato te steunen. Heel veel BN'ers eh, steunen hem weer. Maar hij heeft zelf al een klein beetje vlak na de rechtszaken eh, een bepaalde opmerking gemaakt. En dat kwam wanneer diegenen die weten, die me echt steunde, die, eh, die weten het wel. Want ja, hè, nu in ene nu die vrijgesproken is, is het, in ene is het weer, willen ze allemaal weer dikke maatjes met hem zijn. Maar volgend jaar heeft hij gezegd dit jaar nog niet. André Rieu wilde samen met hem op tournee, geloof ik. Maar eh, volgend jaar gaat hij dan langzaam mee zingen. Want hij moet toch echt weer zanglessen volgen. Want eh, ja, de last is van zijn schouders af. Voorlopig. De tegenpartij denkt nog aan hoger beroep. Maar eh, gelul in de ruimte. CFM's antwoord, nog meer nieuws. want ja, vanavond zit jij in radio geklaard. Ja, de muziek natuurlijk. Maar ook Lenny Kravitz. Die komt volgend jaar naar Bospop. Zo laat de organisatie weten. Ook de Deense heavy metal band eh, Volbeat en ook DJ Moby zijn headliners op het festival. En eh, Bospop vindt plaats op eh, vrijdag 10 tot en met zondag 12 juli plaats. Dus schrijf dat even op in je agenda. En DJ Moby is ook aanwezig. En daar komen we graag voor. Zie je hem antwoord? Nightwalk Mainstage. Het is nog even tijd voor een plaatje van DJ Mouse. We hebben een hele stapel platen. Jaren op de kast. En ze zijn een beetje aangepast. En Je hoort hem nu met Beats Know My Name. Static comes through midnight air. Your voice gets clean like winter light. I wasn't looking for a sign, but the speaker started glowing bright. Fingers trace the dial again. Hear the groove beneath the rain. Something warm inside the wire, telling me it's time to ride. Oh, this beat knows my name. It's been calling through the against my chest Not a map, but something true Guiding every turn I choose Windows down, the nights is low Harmonies from long ago Wrapped in cords, a hug like hands Pulling me to promised lands oh. main stage. Playing all the hits on BFM's Nightwalk. dat was muziek van Foek met Get It Done. En daarvoor horen we Chris Ria met Driving Home for Christmas, die in uh, remix. Het is even tijd voor eh, de party update. Wat voor leuke feesten we gaan op deze zaterdagavond. 13 december, gelukkig geen vrijdag. Sommige mensen hebben daar niet van, oh, het is eh, een ongeluksdag en dan blijven ze liever thuis. Maar het is vandaag zaterdag 13 december. En zoals altijd gaan we eerst even kijken naar Escape in Amsterdam. Welbekende feestje Brainwash, wekelijks feestje. Met onze eigen Zandvoortse Raimundo. Hij heeft daar de line-up in handen. Brainwash en... Eh, ja, het begint allemaal om 11 uur. Het duurt tot 5 uur in de ochtend. Dan krijg ik weer zo'n stomme pop-op op het scherm. Daar word ik altijd helemaal gek van. Maar voor meer informatie checken we de website escape.nl. En natuurlijk de line-up is in handen van Raimundo. Hij staat zelf achter de deks. En vanavond heeft hij meegenomen eh, Eloy Hoes, Thomas Hensbroek en de MC is Heights. Vanavond dus in de Escape wekelijks feestje Brainwash. En nog een wekelijks feestje. Wat er niet is, ook vorige, vorige week volgens mij. Of die week daarvoor was het ook niet. Encore in de Melkweg. Ja, home of hip-hop en R&B. Het is de laatste tijd erg druk, decembermaand. En heel veel mensen eh, of organisaties willen feestjes geven. Dus eh, het is even geen encore. Maar ik heb gehoord, eh, ze zijn binnenkort weer. Maar ja, de ruimte moet ook wel eens een andere. Er zijn twee andere feestjes, dus het wordt een beetje lastig. Ik heb wel een ander feestje. Vandaag is vanmiddag om 1 uur begonnen. Leuk feestje. Winter of Love Festival. Dat was, eh, of dat is nog steeds op het thuishaventerrein in Amsterdam. de Contactweg. Dat zit naast de A5 in, eh, bij Sloterdijk daar. En dat is, eh, voor meer informatie checken we de website thebeginningofhouse.nl. Of gewoon even kijken op thuishaven.nl. Met onder andere Darren Emerson. Jean, met een setje wat hij ooit gedraaid heeft in de IT. Roge is aanwezig. Dimitri, Lucian Ford, Ronald Molendijk, Funkerman, Gregor Salto... Marcello, Klapets, Alexander Koning... Mason Jurgen, Frederik Abbas... Kim Chaos, Brian S., Victor Coral, Bart Tibbles, G-double-E... Nou, je hoort het wel. Natasha, Mitch Crown. Echt alleen de oude klassieke DJ's. Eh, met, uh, ja, hè, lekkere vibe. Dus eh, de Beginning of House.nl. Daar vind je al die informatie. Het is vanmiddag om 1 uur begonnen. Het duurt tot vanavond 11 uur. Winter of Love Festival op het Thuishaventrein in Amsterdam. En voor de mensen die van het stevige werk houden... is ze eh, gelijk met ons begonnen. Om 9 uur ging de eerste dreun door de zaal heen. We hebben het over de jaarbeurshal in Utrecht. Vandaag eh, Thunderdome. Om 9 uur begonnen. Het duurt tot 7 uur in de ochtend. Dat is natuurlijk eh, hardcore. De organisatie is natuurlijk IDT. En voor meer informatie thunderdome.com of jaarbeurs, jaarbeurs, niet beurs, maar jaarbeurs.nl. Maar gewoon eh, thunderdome.com, daar vind je alle informatie. Nou ja, en je begrijpt het wel, hè? Angerfist, CatScan, Promo, The Mouth of Madness, Ditter, Vieren, Mad Dogs, Nusferatu en uh, Da Playa. Ze zijn allemaal aanwezig. Dus, eh... hè? The Party Racer, Spit Noise, Akira, Predator, Pavo is aanwezig. Komt uit Haarlem. Rob G, Roughneck, Shadow Terrorist, eh, The Dark Raver, Ushi, Korsakov. Ja, vinden mensen heel belangrijk. Dus eh, ja, eigenlijk alle toppers uit de hardcore scene... Eh, die zijn aanwezig vandaag of vannacht in de jaarbeurshalen met de Thunderdome. En dat is muziek die we niet hier op de radio draaien. Het schijnt niet helemaal gewenst te zijn. Af en toe zoemel ik wel eens, maar... Eh, het is niet echt eh, voor eh, dit radiostation echt geschikt. Zie je hem zo, met de lul veel te veel. Het is tijd voor iets heel anders. Het is tijd voor Kenny Rubin, Wheeler Del Toro, DJ Span en Gary Hutchins met The Happiest Time of the Year. Oftewel, kerst! <laughs> Everybody's smiling. It's the happiest time. the Netherlands, and around the world. This is the Nightwalk Main Stage. Only on CFM. CFM. Mario Zanfort live on ZFM. ZFM. to your local DJ. Mm. You better hear what he's got to say. Okay. Yeah, they ain't a problem that I can't fix. Cause I do it in the mix. And if your man gives you trouble, just to move out on the double and you don't let it trouble your brain. Cause way goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain. Well, alright. Nou, dat was Louis Vega. En Anene en eh, Tony Touch met Last Night. A DJ Saved My Life in de Louis Vega remix. En eh, ja, die plaat is ook al tig miljoen keer volgens mij eh, gecoverd en geremixed. En nu hebben ze weer een nieuwe plaat gemaakt.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 Op 9 Flex uit de UK met So Fine. Op 8 Jacob en Back. Ga ik straks nog even voor je draaien. Beetje een aerobic plaatje. Op 7 Ethan Walsh met Look Good. Op 6 Jonas Blue en Malieve met The Edge of Desire. Op 5 Norso en Avo met Disco Ball. Op 4 Emmanuel Satie met Dividal. Op 3 Prospa en Cosmo Kind. De plaat die eh, wekenlang op één gestaan heeft met eh, Love Songs. Deze week op 2 Chopper met Come Inside. En deze week een nieuwe nummer 1. De Nightwalk 10 hier op CFM Zandvoort. Je gaat hem nu horen. Smokey Bubble B en eh, Guy Burns en James Paul met Temptation. Nummer 1 in de Nightwalk 10. Nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk Mainstage.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 meets chance, where purpose meets a plan. This is a new life, a new way, a new possibility, a new day. So, may I please have this dance? Ja, dat was Kapper. Of Chopper moet ik zeggen. Chopper uit de UK, de nummer 2 uit de Walk met Come Inside. En dan eh, is het nu tijd voor eh, de nummer 8 uit de Walk 10. En ook meteen het einde van het eerste uurtje. Niet getreurd, zometeen het nieuws. Als je erop zit te wachten, dan is het tijd voor DJ Mouse op. Met zijn Global House Vibes. Een uur lang DJ Mouse in de mix op de radio. En straks, vanaf 11 uur, vliegen we helemaal naar Italië... met de beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Ze zeggen, blijf gewoon luisteren. U op de radio, Jacob met And Back. En onderweg zometeen Dimitri Vegas en Vin en Zion. En Vin is natuurlijk Vin Diesel met de Don't Stop the Music. Ik zeg tot zometeen na de break. Feet together, buttocks tight, stomach pulled in, and arms straight out to the side, shoulder height. Now flex your hands upward, press the heels of your hand out to the opposite walls, and circle forward. Two, three, four, five, six, seven, eight, and back. and circle forward two, three, four, five, six, seven, eight, and shoulder height. Now flex your hands upward, press the heels of your hand out to the opposite walls, and circle forward. Two, three, four, five, six, seven, eight, and back. Two, three, four, five, six, seven, eight, and back. Two, three, four, five, six, seven, eight, and back.